Raymond journaal In België is belangrijke horde genomen. Ze zijn het eens geworden over een aantal heikele kwesties, waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Formateur Di Rupo maakte dat rond middernacht bekend na een dag onderhandelen. Volgens Di Rupo is het akkoord een belangrijke stap, maar is er nog veel werk te doen. Zo hebben de acht onderhandelende partijen nog niet gesproken over bijvoorbeeld de bezuinigingen die België moet doorvoeren. In Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen. Het toestel van de Angolese luchtmacht was net opgestegen in de stad Wambo toen het neerstortte en in tweeën brak. 80ste deel vloog vervolgens in brand. Ongeveer 20 inzittenden overleefden het ongeluk onder wie de piloot. Hij zegt dat hij geen idee heeft wat de oorzaak van de crash was. In het vliegtuig zaten vooral hoge Angolese legerofficieren. Onder de doden zijn drie generaals. Slecht management en verstrekkende fouten door BP en zijn partners hebben geleid tot de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Deze harde conclusies staan in het eindrapport van de Amerikaanse regering over de olieramp in de Golf van Mexico. BP heeft vooral gefaald in de dagen voor de ramp in april vorig jaar. Er was sprake van een blow-out, de olie kwam met te veel kracht uit het boorgat. Voor dergelijke incidenten bestaan vaste protocollen. Maar BP heeft zich daar volgens het rapport niet aan gehouden. Na de explosie op het boereiland ging er ook van alles fout. Zo nam het bedrijf dat het lek moest dichten verkeerde beslissingen, waardoor de toestand nog verslechterde. De ontvangst van radiozenders via de zendmast Lopik is op korte termijn weer op het normale niveau. Na een test is gebleken dat het zendvermogen op een veilige manier kan worden verhoogd naar 100%.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 Break up, not come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a light on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away. It's true. It ain't easy to say goodbye, darling.